plaats van Europa is in handen van de dame die met drie singles in de lijst staat. Russian Roulette, Rude Boy en dit dus Hard, de beste single op dit moment van Europa van Rihanna. Zes weken lang in de lijst van Europa. Van drie gaat ze in één keer omhoog naar nummer 1. Diaz met replay daarvoor op nummer 2. 5 uh, kwam van 5, ging naar 2 en dat alles in de zesde week. Timbaland, Nelly Furtado, So Shine maken de top drie compleet.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 Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Maatregelen om de economie te stimuleren blijven nodig. Dat zei vicepremier Bos na aanleiding van de jongste cijfers van het CBS. De economie is over heel vorig jaar met 4% gekrompen. De grootste teruggang die het CBS ooit heeft gemeten. Bos noemde dat percentage zorgwekkend. In Antwerpen is het startsein gegeven voor het uitbaggeren van de Westerschelde. De haven wordt daardoor toegankelijk voor grotere schepen. Tot woede van Vlaanderen was het baggeren een tijd uitgesteld door bestuurlijke problemen in Nederland. Onder meer rond het onderwater zetten van de Hetwiegepolder. Als het goed is kunnen eind dit jaar grotere schepen Antwerpen bereiken. Een aantal misverstanden over Afghanistan is uit de weg geruimd. Gisteren liepen de irritaties in het kabinet over de toekomst van de missie in Oeruzgan hoog op. De NAVO heeft aan Nederland een brief gestuurd over een langer verblijf in Oeruzgan. Volgens vicepremier Bos waren er twee misverstanden. Het eerste was dat de PvdA daar al mee akkoord zou zijn gegaan. Dat is niet zo. Het tweede was dat minister Verhagen in zijn eentje contact zou hebben gehad met de NAVO. Ook dat is onjuist, zei Bos. Het kabinet wil in de grondwet Vastleggen dat het Nederlands de officiële taal is en dat de overheid het gebruik van het Nederlands bevordert. Door de internationalisering en de samenstelling van de bevolking worden er steeds meer talen gesproken in Nederland. Het kabinet vindt het van belang dat het Nederlands niet in de verdrukking komt. In de grondwet komt ook een bepaling over het Fries. En de opening van het Stedelijk Museum in Amsterdam is opnieuw uitgesteld. Het was de bedoeling dat het museum eind dit jaar zou opengaan, maar dat wordt ergens in 2011.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 talking that blah, blah, blah. Think you'll be getting this? Nah, nah, nah, in the back of my car. Ah, ah. If you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket of the jukebox. Cut to the chase, kid, cause I know you don't care what my middle name is naked and you're wasted. You, you, you, you succeed.